Amber Brandsen met het NOS-journaal. De werelduitstoot is het afgelopen jaar gestabiliseerd... terwijl er wel een economische groei was van 3 Dat is volgens het Internationale Energieagentschap voor het eerst in 40 jaar. Het IEA zegt dat dat gevolg is van het gebruik van meer duurzame energie. De Field heeft deze week duizenden vervalste merkartikelen in beslag genomen in opslagruimtes in Amsterdam. Er is een verdachte aangehouden uit Almere. Volgens het ministerie van Financiën was een aantal boksen ingericht als een soort winkelcentrum voor vervalste merkartikelen. In Drenthe heeft brand gewoed in het natuurgebied het Vochteloerveen bij Veenhuizen. De brand lijkt geblust, maar de brandweer houdt voor de zekerheid het gebied ook vannacht in de gaten. Het gebied dat in brand heeft gestaan was ruim 100 hectare groot. Zuid-Afrikaanse artsen zeggen dat ze de eerste succesvolle penistransplantatie hebben uitgevoerd. De patiënt van 21 jaar is eind vorig jaar geopereerd. Volgens de artsen functioneert de getransplanteerde penis inmiddels volledig. De man zou zelfs weer een actief seksleven hebben. Het DNA van een man die in Nederland is opgepakt... heeft een match opgeleverd met een spoor in de zogenoemde kasteelmoord in België. België heeft om uitlevering van de man gevraagd. Begin 2012 werd de kasteeleigenaar doodgevonden. Justitie in België verdenkt de zwager en schoonvader van het slachtoffer ervan... dat ze opdracht voor de moord hebben gegeven. De oehoe uit Purmerend is door een valkenier gevangen. Het dier gaat naar een tijdelijke opvang totdat er een geschikte plaats voor haar is gevonden. De oehoe viel al sinds maart vorig jaar regelmatig mensen aan. De laatste tijd werden de aanvallen heviger. De provincie Noord-Holland heeft speciale ontheffing moeten verlenen om de oehoe te vangen, omdat het een beschermd dier is.